Burgemeester Halsema schrijft op sociale media dat Amsterdam een van de meest intieme monumenten heeft verloren. Bij een brand raakte de Vondelkerk vannacht verwoest. Het vuur is inmiddels onder controle. Over de oorzaak is nog niks bekend. Deze jaarwisseling zijn 250 mensen opgepakt. Volgens de politiebaas begon de overlast al vroeg... en was het een zware nacht die bijna overal tot diep in de ochtend duurde. Op veel plekken was er geweld tegen hulpverleners en moesten ME ingrijpen. De brandweer had het ook drukker dan normaal. In het Martini ziekenhuis in Groningen zijn met oud en nieuw 19 mensen behandeld voor brandwonden. En dat is een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Opvallend veel slachtoffers zijn onder de 15. Terwijl het in Groningen druk was, was het in brandwondencentrum Beverwijk relatief rustig met 14 patiënten. En in Rotterdam-Zuid is vannacht een man overleden die op de weg lag. Er kwam hulp, maar het slachtoffer overleed ter plekke. Waarom de man er lag is niet duidelijk, misschien was hij gevallen. De auto is in beslag genomen voor onderzoek, maar de politie heeft niemand aangehouden. Code geel voor zware windstoot tot 90 km per uur in het Waddengebied en in Noord-Holland. Verder buien, bewolking en rond de 5 graden. Vanavond en vannacht in het hele land code geel, dan voor gladheid door winterse buien en sneeuw. En dit was het nieuws op 538. Ah, dat is dan wel weer een leuk begin, toch, van januari? Lekker wat sneeuw vanavond, dat zou mooi zijn. Um, ehm, 538, verkeersupdate dan. Door Flitsmeister op dit moment één vertraging. Da 12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 12 minuten. En ook goed nieuws, geen flitsers gezien. Hebben er wel eentje gezien. Je kan hem altijd doorgeven via de Flitsmeister-app. hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè?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 Dennis Ruijer hier. Geen gevonden honey badgers. Opnieuw afsteken vandaag. Happy New Year. de 100 grootste hits van het afgelopen jaar. De 538 Top 100 van 2025. Jordi Warner. Sal Bob en Sarah hoor je na Dochi. Hier is Anxiety op 84. Radio 84. watching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 with blue water. No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo. Popo. That blue light and that Rojo. Rojo. And it's like I get this tightness in my chest. wel gis, maar ik zie het aan je lach. Die straalt niet als je over hem praat. Oh, heb je het dan niet liever dat ik eerst op je wacht? Of geloof je niet dat liefde echt bestaat? wist ik al meteen. Er zijn duizend mannen zoals hij. En van mij is er maar één. Maar één. De hals kan van nog niet eens. Shelton en Alles kan kapot. Het nieuwe grote talent van 2025. 18 jaar of hij brak door met die andere hit. Echte liefde is te koop. En ja, die ga je dus ook nog hoger horen hier in de top 100 van 2025. Hij kwam eh, deze er ook nog achteraan. Alles kan kapot. En iets zegt me dat we het komende jaar zeker nog niet klaar zijn met Samuel Welten. En dat dit nog maar het, het kleine begin was. Het is hem gegund. 8 in de top 100. Vandaag de hele dag. Met iets voor 6 uur de grote ontknoping. En daarmee de top 10. Maar ook de nummer 1. De allergrootste hit van het afgelopen jaar. Die hoor je bij Floris Molenaar vanmiddag. Chef Special is nog voor je onderweg. En ook Sabrina Carpenter komt eraan. naar deze, helaas, op plek 81. Ik maak een movie elke keer als ik kan krijgen. Ik zie de haat, want het zijn niet zo belangrijk. Kijk lang omdat ik binnen met mijn cheese ben Als ik kom dan wil ik bitches die me teasen Dus ga voor de ring want ik kan echt niet meer verliezen Heb nu aan je keuze, ik heb moeite zoals met kiezen Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Als ik binnenkom dan wil ik bitches zien die lachen dus geen money in je zakken, moet je daar staan. Ik ben in een VIP, they wanna be like me. Ik kan niet komen op die botel je bent laatpa. Ben niet met die fuckboys, ik kan niet zo zijn. Zou die geen wat op, maar wel een want ik heb hoofdpijn. Kom ik in die waggie zonder dak, dan weet je dat ze instapt. Ze van niet meer op mooi boys, je moet op doos zijn. Voet kijk lang omdat ik binnen met mijn cheese ben. Als ik kom, dan wil ik bitches die me teasen. Dus ga voor de ring, want ik kan echt niet meer verliezen. Heb nu aan je keuze, ik heb moeite zoals met kiezen. Waarom moet het zo zijn? Waarom moet het zo zijn? Ik liet het open. Waarom moet het zo zijn? Ik liet het open. Waarom moet het Kijk naar mijn drip, dan gaan we stemmen wie de liddest is. Ik heb vier beleids op één rij, kijk wie de fittest is. Zeg al oh, je vriendinnen dit, we shoppen in zes winkels. Voor jij mijn bed in rood, ik ben een symbol. Deze die wil witty, maar ben mijn sleutels verloren. Ze zei ze heeft geen kinderen, ze houdt die peuter verborgen. Waarom zo baby? Alles is te koop baby. Nu kijk ze lang, maar iets te lang, ben alweer gone baby. Ik kijk lang omdat ik binnen met mijn cheese ben. Als ik kom dan wil ik bitches die me teasen. Dus ga voor de ring, want ik kan echt niet meer verliezen. Heb nu aan je keuze, ik heb Ooit is mijn waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Dat jongens op me haten, zeg maar Waarom moet het? Dat labels op me slapen, zeg maar Waarom moet het? Dat bitches alles vragen, zeg maar Waarom moet het? Dat mannen op me praten, zeg maar Waarom moet het zo zijn? Ik weet het echt niet, ik word gehaald, want ik ben weer met je baby Of weer met je fanny want die blijft me piepen, maar ik weet toch dat ik niet ga. Ze kijkt lang omdat ik binnen met mijn cheese ben. Als ik kom, dan wil ik bitches die me teasen. Dus ga voor de win, want ik kan echt niet meer verliezen. Heb nu al je keuze, ik heb moeite zoals met kiezen. Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook Waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook niet. De 538 Top 100. Radio 538. 80. Oh, I leave quite an impression. je sais, je suis conscient. Bien souvent, ce n'est pas facile. Et où étiez-vous pour moi dans cette histoire Je te donne tout ce que j'ai, mais je sais pas qu'est-ce que vous voulez. I've been up, I've been down. I walk the line, I've come around. I've been lost and I've been found. Life, it's a puzzle with too many pieces. Too much trouble for too many reasons. I'm fireworks. I touch the sky right before I fall. Chef Special Tel Aviv hoorde je op 79. 2025. Je krijgt het hele jaar op een rij. Het jaar van eh, Stranger Things seizoen 5 op Netflix. Donald Trump seizoen 2 in het Witte Huis. En nu de man die ooit voor de gek is gehouden door MTV. Daar deed hij mee aan een talentenjacht. Daarmee kon je een plaatcontract winnen. Met dus een start van je muzikale carrière. Helaas bleek dat allemaal nep te zijn. Puur voor tv. En dus kreeg hij helemaal niks. Gelukkig hoorde superster Timbaland hem later en regelde wel een platencontract. Het gevolg, hij is nu alsnog een wereldberoemde artiest. En MTV is per vandaag gestopt met hun muziekkanalen. En ja, een duidelijke winnaar dus. Ook in 2025 had hij weer hits met zijn One Republic. Dit is Ryan Tedder op 78. Old road, got me thinking back to when we were young. And lately I've been feeling it in my bones. friends knew I'd be coming home again. Oh, twisted heart, don't get jaded, just go back to the start. And don't you worry how all of it ends. Know where we're headed in the end. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars as they fly over you and I. chasing paradise with you. Time slipping by, it's a river, darling, swim, do or die. Yeah, I know we all get lost in this side, but we're dancing in eyes with you. 538, onderweg naar de nummer 1 van 2025. De, de 538 Top 100. 77. me. We got that chemistry, uh, If you love it then No need to hide from it, oh I pretend Those eyes don't pull me in Should I jump, should I jump, should I jump on it, uh David Guetta samen op nummer 77. Jorden Think of Me in de jacht. Top 100 van 2025. meteen nog Ed Sheeran, Lucas Steve en ook Blackpink komt eraan. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf maandag naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make some noise! Check 538.nl voor alle info. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Zo, zo, zo, zo. Oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Vrienden!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 538 Top 100 van 2025. Jordi Warners. Met Disco Lines en No Broke Boys. Nu eerst Ed Sheeran. Camera. 538. 76. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark.

is unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll take this in until the sun. 70. your eyes. You're about to break my heart en James hoorde je op nummer 74 in het allerbeste van 2025. Ik sta op het punt om eh, Blackpink te gaan draaien met Jump. wist je al dat het eh, loodzwaar is om K-pop artiest te zijn. Je wordt militair getraind. Er zijn heel veel regels. Zo dus moet je verplicht doorgaan met optreden als je ziek bent. Het gebeurde in 2025 zelf dat een K-popster flauw viel op het podium... en de rest van de groep die dansen. En die zong gewoon door. Je mag officieel geen liefdesrelatie hebben. En als je dan alsnog gefotografeerd wordt met je verkering... dan word je dus ontslagen. Want je fans moeten het idee hebben dat je bereikbaar bent en blijft. En je hebt bijna geen vrije tijd. Je bent aan het optreden of aan het oefenen voor optredens. Kortom, je mag bijna niets. En dat is nog afgerond naar boven. Het heeft je wel succes op, want K-pop band Blackpink staat op nummer 73 in de top 100 van 2025 op 538. I'm not that easy to tame. see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 with me. De 58 op 100. 71. hoorde je in de 50 Top 100 van 2025 op nummer 71. En hier zijn Roxy Dekker, Idalie en Ronnie Flex. Hoe het is op nummer 70. Telkens loop ik langs, maar ik zeg niks, ik kijk alleen. Het komt er maar niet van. Maar is dat jou of mijn probleem? Mijn probleem. Want er is zo verleidelijk, onvermijdelijk. Wanneer is wel 出发。 wist het zelf misschien toen ook nog niet. Ik over je, ik blijf dichtbij. Is het van jou?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 van Aldi. Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een half miljoen locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.